Ze hebben kritiek op de koers van partijleider Wilders. De PVV houdt nu nog 19 zetels over in de Tweede Kamer. De Franse president Macron heeft op het World Economic Forum in Davos... fors uitgehaald naar president Trump... De wereldorde moet niet worden bepaald door de mensen met de grootste mond, zei Macron. Als reactie op de door Trump aangekondigde tarieven... wil Macron de Europese markt afsluiten voor Amerikaanse producten. In het Openbaar Ministerie eist geen celstraf... maar alleen tbs met dwangverpleging tegen Hamza L... die vorig jaar een meisje van elf doodstak in Nieuwegein. Volgens het OM is bewezen dat de verdachte ernstige psychische problemen had. En het weer vanavond meer bewolking en kans op wat regen. Morgen wisselend bewolkt bij een graad of 6. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. La, ley universal de, de la locomoción no puede, no puede fallar en este momento.